is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het gemeentehuis van de Amerikaanse stad Virginia Beach... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Er zijn zeker zes gewonden. De dader was een ambtenaar die in het complex werkte. Hij is door de politie doodgeschoten. Volgens een woordvoerder werkte de dader al lang bij de gemeente... en was hij ontevreden. Hij zou om vier uur s middags het vuur hebben geopend op willekeurige aanwezigen. Op een provinciale weg in Limburg heeft een politieauto een voetganger doodgereden. Het gebeurde even na middernacht bij het dorp Sint-Joost. Volgens de politie dook het slachtoffer plotseling voor de auto op... en kon de agent die de auto bestuurde hem niet meer ontwijken. De voetganger overleed ter plekke. Iran houdt zich volgens het internationaal atoomenergieagentschap nog steeds aan de afspraken uit het atoomakkoord. Dat zou blijken uit een rapport dat persbureau AP heeft ingezien. Iran verrijkt niet meer uranium dan is toegestaan... en inspecteurs van het agentschap krijgen nog altijd volledige toegang. Daarmee volgt Iran de regels van het akkoord uit 2015. Ruim een jaar geleden stapte de VS uit dat akkoord. Italië is een procedure begonnen tegen het plan van oud-Trump-strateeg Steve Bannon... om in een eeuwenoud klooster een school voor populisten te beginnen. Het klooster wordt gehuurd door een conservatief-katholieke denktank uit Rome... dat nauwe banden heeft met Bannon. Het Italiaanse ministerie van Cultuur wil de concessie voor het klooster intrekken vanwege contractbreuk. Wat de school precies heeft misdaan is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht weinig wind, brede opklaringen en minima rond een graad of 12. Overdag vrij zonnig en droog bij 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Morgen veel zon en temperaturen plaatselijk oplopend tot 32 graden.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 Praying that we'll make it out alive. Everybody's living for tomorrow. What if we were living for tonight? I did you to wear your heart on my sleeve. I did you to lay your demons on me. I did you to let the night set you free.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 It gets exciting, exciting. Diamond in the rough, don't you ever stop shining, stop shining. It's only you that I, it's only you that I'm wanting. It's only you that It's only you that I'm wanting. I'll hold you down.